algemeen klassement op de tweede plaats. De 1500 meter werd gewonnen door de Poolkilometer. Het weer in het zuiden toenemende bewolking. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig. In het zuiden breekt pas in de middag de zon door. Maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit, is Wijnand bij de ANB. Op de A44 Den Haag-Amsterdam staat in beide richtingen bij Kaagdorp 2 kilometer file. Dat komt door een storing aan de Kaagbrug, maar die storing is inmiddels verholpen.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 Ja, wat gaan we in eh, dit uur allemaal doen, Albertje? Nou, we gaan eh, rond de klok van kwart, uh, over vier gaan we schakelen met Joop van Nes. Want die heeft dan voor ons de uitslag van het, Eindelijk, school, ja, het schoolbasketbaltoernooi wat vandaag verspeeld werd in De Korver. Dus 20 over vier gaan we met Joop even bellen. Uiteraard rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Doortje. En voor de liefhebbers van het gedicht van de week, ja ja, hij is er weer. De winterdip. Oh jee. Ja, kwart voor vijf het gedicht De Winterdip. En uh, wellicht natuurlijk veel leuke muziek en uh, verzoekjes, hè? We gaan eerst lekker meezingen, hè, met deze plaat, hè? Met ja. z'n allen meedoen bij Zandvoort op zaterdag. Hier zijn de Monkeys. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring. What's it ring? and I rise Wipe the sleep out of my eyes My shaven razor's cold and it stings Cheer up, sleepy Jean Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen of me As a white knight on his steed Now you know how happy I can be Oh, and our good time starts and ends Without our loved one to spend But how much, baby, do we daydream was hem, De Zandvoort op zaterdag.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 Ja, en ik heb nieuws uit eh, de Ferrari-renstal eh, en eh, van Red Bull. Red Bull kan namelijk de Formule 1-bolide voor het seizoen 2013 al tijdens de eerste testrace op 5 februari laten rijden. De Oostenrijkse renstal maakte bekend dat de RB9 op 3 februari uit de fabriek van in het Engelse Milton Keynes rolt. Details over de bolide van het team en van wereldkampioen Sebastian Vettel zijn er niet. Maar technische baas Adrian Newey kon wel melden dat de renstal deze winter keihard heeft gewerkt om de racewagen op tijd klaar te hebben. We hadden wat in te halen omdat we vorig seizoen tot de voorlaatste race nog bezig zijn geweest met verbeteringen aan de bolide van 2012. Het ontwikkelen van de auto voor het nieuwe seizoen is er toen bij ingeschoten, aldus Newey. Maar wel op tijd klaar. En Ferrari, eh, Ferrari heeft de Formule 1 bolide ook voor het nieuwe seizoen op tijd klaar. De Italiaanse renstal meldde op zijn website dat de raceauto voor 2012 2013 begin februari zal worden gepresenteerd. Vlak voor de eerste officiële testrace op het Spaanse circuit van Jerez. Ferrari is de enige renstal in de Formule 1 die zijn bolide helemaal zelf in elkaar zet, inclusief de motor. Deze maand is ook begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek op hun hoofdkwartier Marinello. Eerder maakte McLaren Force India en zouwe bekend dat hun raceauto's voor 2013 gereed zijn voor de eerste testrace in februari. Maar ja, zoals wij weten eh, gaat de, Formule 1 achter de decoder. Hè? Ja, nou twee races eh, mogen we gratis eh, bekijken. Dus wat dat betreft, Formule 1 fans, het is of betaald tv of twee races. En hoe zit het met Guido van der Garde, Willem? ja, ja. ja, ja. Ja, hij, hij, hij houdt tactische mond. Want Guido van der Garde, de Nederlandse coureur, is nog eh, op jacht naar een stoeltje in de Formule 1. Maar de kans eh, lijkt kleiner te worden uh, naarmate de tijd verstrijkt. En het schijnt dat de stoeltje naar een Rus gaat. Ja? Er zijn nog twee stoeltjes. Oh, er zijn nog twee stoeltjes. Zijn, nog twee. nou, zeg maar tegen, tegen Guido, making your mind up. Caterham en... Force India. Force India, oh, making your mind up. Speciaal voor Guido van der Garde. Eh, dit soort muziek, hè? Lekker is je, uit de jaren 80. Bakvis sorry op de Zalvoorts Radio bij CFM Zalvoort. En Making Your Mind Up. Jap, de uitslag. <laughs> je ontkomt er nou niet meer aan, vriend. Ik weet het al. Ik weet het al. Jij weet het al, hè? Schoolbasketbal, daar hebben we het over, want jij staat in de Corvrouw uh, eh, in Noord. Radio. Ja, de radio. Je, je bent op de radio, hoor. Ik zeg, nee hoor, ja, ik zeg, ga toch zeggen, de eerste meisjes? Eh, ja, door, door, de meisjes. Ja, oké. Als zesde is geëindigd de Duimroos. Eh, met één punt uit, uh, een wedstrijdpunt uit vijf wedstrijden. Dan op de vijfde plaats de Betrixschool Met drie wedstrijdpunten uit vijf wedstrijden. Nicolaas School op de vierde plaats met vier punten uit vijf wedstrijden. Op de derde plaats de School met 10 punten uit vijf wedstrijden en met een positief saldo van 31 en dat heeft Hanni Schaft ook, 31. Maar de Hanni Schaft heeft veel meer punten voorgescoord dan de Mariashal. Dus, Maria derde plaats, uh, eh, 10 punten. Uh, even kijken, plus 116. En dan op de tweede plaats Hanni Schaft, ook 10 punten, maar plus 134. Dus dat is een behoorlijk verschil. En dan de Oranje Nassau School, ja, grandioos, echt waar. vijf wedstrijden, vijf gewonnen. tegen gescoord 31 punten. En voor, ze hebben 170 punten in vijf wedstrijden gemaakt. En dat vind ik echt een vermelden waard. Dat is ongelooflijk. Dat is eh, meer dan 30 punten per wedstrijd. En dat is grandioos. Echt een ontzettend goed resultaat van, eh, van de ONS. Dan gaan we naar de jongens. En daar is op de zesde plaats geëindigd de Nicolaas School. Met eh, min 59. En die hadden dan... Uh, oh, moet ik even kijken. Eh, drie punten. Eh, Beatrix gewoon op de vijfde plaats, ook drie punten, maar min 39. Dus een beter resultaat. Dan op de vierde plaats de Maria School. Zes punten uit vijf wedstrijden. Derde plaats de Hanni Schatschool met negen punten plus vijf. En tweede de Duinrooschool, negen punten plus 18. Dus is ook een beter resultaat. En dan de Oranje Nassau school. Eh, ja, alles gewonnen. Gewoon alles gewonnen keihard. En dat betekent natuurlijk dat ook in de overalstand uh, de ONS de wisselbeker krijgt. En dat is een tijdje geleden dat ze die hebben gekregen. En dat, uh, ja, van harte gefeliciteerd natuurlijk. Grandioos resultaat, hadden we niet verwacht. Wij hadden gegokt op de Mariaschool. Die is al jaren echt heel goed bezig. Hebben ja, goede trainers. misschien een beetje de fanatiek, dat zou kunnen. Maar dat geeft niet, dat, ehm, dat op zich is niet erg. Dan heb ik ook nog eh, de sportiviteitsprijs. Die wordt uitgereikt door eh, John Lennons, de voorzitter van de sportraad. En die is gewonnen bij de meisjes door de Duinrooschool met maar liefst 42 punten. En Dat is heel veel. En bij de jongens door de school met 37 punten zie hier dus de uitslagen van dit uh, schoolplaatsprogramma 2013. Ja, de Oranje Nassenschool dus eh, de overal eh, winnaar. En eh, niet op zomaar manier. Nee, gewoon echt overtuigend. Om het zo maar te zeggen. Ja, de Oranje Nassenschool normaal gesproken niet zeg maar, bij de nou, bovenste. je niet. In het verleden is het jaar achter elkaar wel de ONS geweest. maar het is al een tijdje niet geweest. Het was Maria School was de tijd en Beatrice School is de tijd en uh, ja, maar het wisselt af. Hè? Dat ligt er ook aan hoe fanatiek is een, is een eh, leraar eh, lichamelijke oefeningen. Oftewel gymmeester, zoals ze dat noemen dan. hoe fanatiek is hij, hoe vaak traint hij? Zijn er ouders die willen helpen, basketballende ouders? Dat heeft er allemaal mee te maken tegenwoordig. In het verleden waren het alleen de, de gymleraren die, die zo'n team begeleiden. Tegenwoordig doen de basketballende ouders, die doen dat en dat eh, eh, ja, is alleen maar goed natuurlijk. Eh, laat ze lekker meedoen. Heerlijk, helemaal goed. Nou, dat is het jongens. Ja, weer een geweldig toernooi in de Corveral. Volgend jaar weer neem ik aan, hè Joop? Ja, uiteraard. uiteraard. En dat is dan de tweede zaterdag nadat de scholen in januari begonnen zijn. Oké, dankjewel voor je bijdrage. Heel veel plezier nog daar. Ja, graag gedaan jongens. En, tot... de avond verder. Ja, ben je er volgende week weer met voetbal? Eh, eh, wij leven wel zijn wel. En het ligt er natuurlijk aan als ze pak sneeuw. Dat ook nog vergeten. Ja, dat is ook weer zo, ja. Want dat kan er best eh, aan gaan komen. Ja, ja, ja. Oké, nou we houden het in de gaten. En anders tot volgende week wat betreft het voetbal, Joop.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 Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. You make me cry You say you're gonna leave You know it's a lie Cause that'll be the day When I die Well, when Cupid shot his dart He shot it at your heart So if we ever part Then I will leave you You sit and hold me And you tell me boldly That someday Well, I'll be blue Well, that'll be the day When you say goodbye Yes, the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. that'll be the day. Zo, dat was een ouwe, Albert-Jan. Dat was een ouwe. Ja, maar... Een gouden ouwe bij CFM. Hij was erg bedoeld om na Joop te draaien, hè? Gouden Joop. Oh, Golden Joop, ja, van de maandagavond, hè? Heel goed. Van Golden CFM. Elke maandagavond te horen bij CFM eh, vanaf 8 eh, uur tot 9 uur de beste gouden oude muziek. Het is inmiddels half vijf geworden. Zullen we gaan doen? Ja, nee, zullen we gaan doen? Het eh, dier van de week. En deze week was het dier van de week... Doortje. Doortje, oké. Ja, en Doortje is een schitterende en lieve poes... die graag wordt aangehaald indien ze er zelf om vraagt. Als het aanhalen zat is en je gaat door... dan kan ze nog wel eens een haaltje geven. Ze kan niet zo goed met kinderen overweg, die vindt ze waarschijnlijk te druk. Met soortgenootjes omgaan is voor haar nog even wennen. Of ze met honden kan omgaan is helaas niet bekend. Doortje gaat erg graag naar buiten en weet prima hoe een kattenluik werkt. Omdat Doortje een graag... Omdat Doortje... Uh, wacht even. Omdat Doortje een pers is, een, Persi, een Persische poes dus... heeft ze wel veel verzorging nodig. Haar, vacht, haar vacht is eh, te lang en te dicht om voorzichtig drogen... en dagelijkse borst, borstelbeurten noodzakelijk maakt. Dit is wel iets om rekening mee te houden en vereist de nodige tijd en aandacht van de baas. Heeft u zoveel tijd voor Doortje en eh, wilt u haar een fijn thuis geven? Ga dan gezellig langs bij eh, het dierenthuis Kennemerland, want daar verblijft ze momenteel. En het adres is Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is te bereiken op 571 3888. 571-3888. Of kijk even op de website www.dierentehuiskennemerland.nl. Geef Doortje een thuis. En weet je wat nou vervelende is voor Doortje? Nee. Deze week niet in de Zandvoortse krant. Heb jij Doortje gezien? Nee, nee, nee. Maar eh, als de, als, als de krant te vol is, dan komt ze er niet in. En als ze ruimte over hebben, dan komt ze er wel in. Vandaar volgende week Doortje weer op herhaling. Dus dan weet je het ook vast voor uh, Zandvoort op zaterdag. Komt Doortje nog een keer bij Of je moet natuurlijk naar het Kennen met Dieren thuis hier in uh, Zandvoort en haal Doortje gewoon op. En geef haar een goed eh, thuis. Ja, hier zijn de Doobie was Cindy Lauper uit de jaren 80 hoorde je Time After Time. Nou, dan gaan we eens even kijken of, of het apparaat hier eh, naast me nog gaat werken. ZFM, ja, Radio, Pit Report had er een beetje moeite mee, maar de auto's van de Historic Grand Prix... die zullen er absoluut geen moeite mee hebben binnenkort, uh, Albertje. Nee, want eh, liefhebbers van de Historic Grand Prix 2013, eh, editie 2013... schrijft u de data vast in uw agenda... want het gaat over 30 augustus tot en met 1 september 2013. De voorbereidingen voor de tweede editie van de Historic Grand Prix Zandvoort... zijn inmiddels begonnen. Op 30 en 31 augustus en 1 september 2013... zijn bijna alle klassen die in 2012 in actie kwamen weer van de partij. Aangevuld met een viertal interessante nieuwkomers. Op www.historicgrandprix.nl www.historicgrandprix.nl vindt u de komende maanden alvast een flinke dosis voorpret. De eerste auditie van de Historic Grand Prix begin september 2012 was een groot succes. Maar liefst 31 ruim 31.000 toeschouwers, ja u hoort het goed, genoten op het circuitpark Zandvoort van races van onder meer de Formule 1 auto's, Le Mans, sport, prototypes en GT's. Ook de deelnemers aan de races, de raceklassen en de sponsors van het evenement tonen zich zeer enthousiast. De Historic Grand Prix eiste daarmee direct een vaste plaats op de historische autosportkalender. En wellicht dat ze ook weer even de moeite nemen om naar het dorp te komen, net zoals vorig jaar. Dus eh, Formule 1 Historic Grand Prix, liefhebbers, in uw agenda zetten. 30 augustus, 1 september 2013, want dan komt de Historic Grand Prix weer naar Zandvoort. Zo, dat gaat weer een groot feest worden hier in Zandvoort hoor. Reken daar maar op en zet de datum 30 eh, augustus alvast in uw agenda.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 Some like it hot, so let's turn up the heat till we fry. like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Some like it hot. Ja, het is eh, kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de week. Hier is mijn collega Albert-Jan Vos. Winterdipje. Winterdipje, oh jee. Soms heb je van die sombere dagen. Een vervelend gevoel dat maar blijft knagen. Saai, koud leeg en grauw. En je denkt, is dit het nou allemaal? Eten, slapen, werken, het hele rijtje telkens weer. Zo geniet ik niet van het leven en ik denk, ik wil meer. De uren en dagen rijgen zich aan één. De dagen worden weken en everything seems to steam. De lucht bewolkt en donker grijs, Past bij mijn humeur. Ik wil wat vrolijkheid in het leven. Hoe, hoe doorbreek ik deze sleur? Ik weet, het is een winterdipje, deze gedachten en dit gevoel. Maar de meesten onder ons weten wel wat ik bedoel. Verlangend naar het voorjaar doe ik mijn ogen dicht. Ik voel de warme lentezon stralen over mijn gezicht. Ik denk aan voorjaarsbloemen en het onkruid groen. Ja, de lente is mijn favoriete seizoen. De geur van seringen en pasgemaaid gras. De natuur komt tot leven in zachte tinten van het gewas. Ik doe mijn ogen open en zet een lekker kopje thee. Muziek van Elvis, lekker hard en heus, ik kan weer dagen mee. Af en toe zo'n dipje kan heel lekker zijn. Zomaar lekker even zeuren, al is dat wel heel erg fijn. Nog een poosje en dan is de winter voorbij. Genieten we weer van buitenleven. En natuurlijk, ZFM is erbij. Nou, ik moet zeggen, Albert-Jan, mijn eh, zeer gewaardeerde collega... na het horen van het eh, gedicht Winterdipje... heb ik meteen geen winterdipje meer. Dus... Dat doet mij deugd erop. Dank je wel, dank je wel. En hier is hij dan, hè? Elvis in de ghetto. As the snow flies On a cold and gray Chicago morning A poor little baby child is born in the ghetto and his mama cries.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 Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. And a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man died. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child in ghetto. In de ghetto. In the ghetto. In the ghetto. In the ghetto. Ja, wat jij hebt nog nieuws over eh, Elvis. Ja, de ontdekker van Elvis... Eh, eh, zijn eerste nummer was Blue Sweat Shoes. De ontdekker van, daarvan, en die het voor het eerst dat op plaat heeft gezet... die is van de week overleden. Oké, vandaar ook. En vanwege het gedicht Wintertipje... Draaien we Elvis Presley en In de Ghetto. me <laughs> always wanted a girl just like you. Such a purity. Pretty young thing. Ooh. from, baby. And ooh, won't you take me there right away? But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Know me friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. Dumb, dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and weirdos. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious like Eddie Murphy. I got more growing pains than mad. Cause homie snagged me to take the dink out of the bag. the joint be burning my hand. Next time I roll it in a half hamper to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh. Hoochies get hit, but they know they got a pitch and bent. I roll a joint that's longer than your extension. Cause I'll be damned if you get high off me for free. Hell no, you better bring your own slip cheap. What's up, don't babysit that? better pass the joint. Stop hitting cause you know you got asthma. Crack the 40 open, homie, and guzzle it. Cause I know the weed in my system is getting lonely. I gotta take Ja, let je even niet op, hè, meneer Vos? Nee, dat klopt. Nee, dan neem ik meteen de muziek over. Deze glipte er tussendoor. <laughs> lekker hoor. Yo. Yo. Yo. Lunis sorry, en I've got five on it. Het is bijna vijf uur geworden. I've got five on it. Hè? Klopt ook weer. Ja, ook oh, dat klopt weer. Dat was hem, deze aflevering eh, van eh, Zandvoort op zaterdag. We hebben het weer eh, met veel plezier gedaan, toch? Ja, het was weer een feestje. Afgelopen drie uur bij CFM. En volgende week dan zijn we er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Maar blijf luisteren, want na vijf uur volgt Entertainment for You.